Goedenavond, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. De gesprekken tussen de PVV, VVD, BBB en NSC hebben resultaat gehad. Dat zegt informateur Kim Putters. Hij trok zich gisteren en vandaag met de partijleiders terug op een landgoed in Hilversum. En hij zegt dat daar goede en intensieve gesprekken zijn gevoerd. Politiek verslaggever Arjen Noorlander legt uit wat we nu weten. Dat inderdaad deze vier partijen bereid zouden zijn om verder te praten... over een vorm van een kabinet, inhoudelijke gesprekken dus... die hebben ze nog helemaal niet gehad... over een vorm van een extra parlementair kabinet ja, dat betekent regeerakkoord is, maar partijen beloven dan wel samen te werken. Het kabinet moet dan dus met plannen komen waarvan het vooraf niet altijd zeker weet of er een meerderheid voor is. In een huis in het Limburgse Echt is een flinke hennepkwekerij opgerold. Agenten vonden ruim 1800 hennepstekjes en dik 200 grotere planten. Volgens L1 werd de stroom voor de kwekerij illegaal afgetapt. Er is nog niemand opgepakt. Het wapen dat te zien was in een filmpje van Hans Steeuwen... waarin die burgemeester Halsema nadoet, was een luchtbux. Het gaat om dit filmpje. In een stad als Amsterdam, waar mensen nog elke dag de pijn voelen... van het koloniale verleden en de slavernij... is het ongelooflijk belangrijk dat mensen de verbinding blijven zoeken... en met elkaar in gesprek blijven gaan. Vanmiddag kreeg de cabaretier de politie op bezoek. Zes agenten namen de luchtbux toen in beslag. Steeuwen zegt nu dat het ging om een parodie... op de zaak over het verboden wapenbezit rond Halsema. Het ging over over een onklaargemaakte revolver in haar ambtswoning... die van haar toenmalige man bleek te zijn. Vanaf volgend voetbalseizoen zal voetbalbond, eh, voetbalbond UEFA dit lingo-tafereel niet meer opvoeren. Napoli against FC Barcelona. Ja, die plastic voetballetjes die bepalen wie tegen wie speelt verdwijnen omdat het veel te lang gaat duren. De clubs spelen vanaf volgend seizoen in een andere poolconstructie waardoor er 900 balletjes nodig zouden zijn. UEFA rekende uit dat de lotingsceremonie dan drie tot vier uur zou duren. Nou, dat is te lang en ook te saai. En de, eh, de computer mag daarom nu gaan bepalen wie er tegen wie gaat spelen. Het weer, de hardste regenbuien trekken langzaam maar zeker het land uit. Vannacht is er hier en daar nog wel wat lichte regen mogelijk. Morgen begint bewolkt met een spatje regen. Daarna af en toe zon bij zo'n 13 graden.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 on my shoulders makes me happy. Sunshine in my eyes can make me cry. almost always makes me high. If I had a day that I could give you. my shoulders makes me happy die eh, onsterfelijke, zou ik bijna willen zeggen, John Denver met zijn prachtige chansons. Nou ja, het zijn geen chansons, het is geen, geen Franstalig repertoire, maar eh, minstens net zo mooi. En dat maakt John Denver, wat mij betreft, onsterfelijk. Streepje live. Onsterfelijk, eh, in het Engels immortality, oftewel onsterfelijkheid. Wordt gezongen door Celine Dion nummer van de Bee Gees. And this is gezongen door eh, niemand minder dan Celine Dion... die helaas leidt aan een, stem, uh, een stemmandenaandoening... waardoor ze niet meer kan optreden, niet meer kan zingen. Ik weet niet of dat structureel is, of ze daar eh, nog van kan genezen. Maar dat zullen we ongetwijfeld in de nabije toekomst horen. Een oudje van de Beatles voor de liefhebbers. En dan heb ik het over... If I fell in love with you, would you dan heb ik het over If I And help me understand Cause I've been in love before And I found that love was more than just holding hands If I give my heart to you I must be sure from the very that you would love me more than her if I trust feelings we are too Cause I couldn't stand the pain And I would be sad if I tijd, luisteraars, voor de mooiste popsong ooit geschreven.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 Iemand die eh, samen met zijn partner, eh, als het om een eh, zangpartner moet ik dan zeggen gaat... Paul en de hele wereld is overgereisd. Is een traveling boy en dan heb ik het over Art Garfunkel. heel spannend, hè, Traveling Boy, Art Garfunkel. Als ik maar enigszins luisteraars iets van de woningnood kan doen. I'll light the fire. You place the flowers in the vase that you bought today. dan heb ik het over Our House. Staring at the fire. so hard. Now everything is easy because of you. And uh, I'll light the fire while you place the flowers in the vase that you bought today. Our House. Er zijn er niet veel die dat kunnen zeggen, helaas. Vooral jonge mensen die eh, nog altijd bij hun vader en moeder wonen, gedwongen... omdat ze gewoon het zich financieel niet kunnen veroorloven om een, eh, om een woning aan te schaffen. Eh, dat geldt zelfs voor het Engeltje van mij, luisteraars. Dus moet je de wildste rivieren eh, oversteken om je doel te bereiken. Dit is Jimmy Cliff. Many rivers to cross. find my way home. Mr. Jimmy Cliff, Many Rivers to Cross. Ja, volgens mij heeft eh, in een reggae-vorm UB40 dit nummer ook eh, ooit opgenomen. Een van de mooiste liedjes vind ik eh, van de Rolling Stones nog altijd Angie. philosophy die eh, eigenlijk uh, stapelgek op elkaar zijn... maar toch niet met elkaar kunnen, kennelijk. En dan is het, ja, dan is het toch goodbye to love. En daar zingt eh, Karen Carpenter dan weer over. No one ever cared if I should leave or die. time again the chance for love has passed me by and all I know of love is how to live without it I just can't seem to find it So I've made my mind up I must live my life alone And though it's not the easy way I guess I've always known I'd say goodbye Goodbye to Love. En dan zeg ik eh, tegen u allemaal, hello, how are you? gedateerd, dat wel. We waren de Easy Beats. Met Hello, how are you? En u zult het geloven of niet, maar... Eh, ik heb eens een bandje in Caramella hier in Zandvoort eh, mogen beluisteren... die dat exact zo kopieerde. En dan was het geluid ook nog beter. Dus kan je nagaan, luisteraars, of kunt u nagaan, moet ik zeggen. Ik moet wel beleefd blijven, hè? Ik moet wel u blijven zeggen. We gaan genieten van Justin Hayward, zanger van de Moody Blues...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 Dan nou vraag ik me toch af, uh, luisteraars. Hoe zou het nou gaan met, eh, met Jessica. Kent u Jessica? Die wordt uh, bezongen door Seals and Croft. Die gaan vertellen hoe het met Jessica gaat. Jessica, dear Jessica, forget me not And won't you try to write to me On your way You look just like a painting in your dress of white as you walk away. But just remember who taught you how to kiss. I'm gonna miss you. Remember back when you were just a lonely girl. ticker. I'll dress in black and cry upon my pillow when each day is through. Jessica, my Jessica, the flowers in the fields will bow their heads today. i I'm feeling blue. But just remember you how to care and tell me where I can find the light. Jessica, dear Jessica. We gaan eh, genieten van uh, Leonard Cohen met So Long Marianne. Come over to the window, my little darling. Dat is tevens het laatste nummer van eh, Tussen App en Vloed van dinsdag de 13e maart, luisteraars. Morgenochtend ben ik er weer vanaf 8 uur met Duifzaag de week door. Dan eh, vlotte muziek uit de jaren 60, 70, 80.